Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Heftig nieuws over de zoektocht naar Hebe en Sanne. De politie heeft gisteravond hun auto gevonden. Er lagen twee overleden mensen in. Zijn waarschijnlijk de vermiste Hebe en Sanne. Het meisje van 10 en haar begeleidster van 26 werden sinds maandag vermist. Gisteravond werd de auto in het water naast de A59 bij Empel gevonden... op een plek waar geen vangrail is. Je verslaggever Vincent van Rijn. En die plek ja, die roept ook wel wat vragen op. Want eh, Sanne en Hebe werden dus sinds maandagmiddag vermist. dan vraag je wel van ja, hoe kan een auto op het moment dat het gewoon licht was op die maandagmiddag van de weg raken op zo'n druk punt zonder dat iemand het opmerkte. Daar doet de politie nu onderzoek naar. Er zijn in de afgelopen tien jaar geen sociale huurwoningen bijgekomen. Er zijn wel 600.000 nieuwe huurhuizen. Dat zijn allemaal vrije sectorplekken. Er zijn wel meer woningen met een maxhuur van 1000 euro. Een op de 20 huurhuizen is nu zo'n middenprijshuis. Griep, corona of niet lekker in je vel. Meer mensen melden zich ziek op hun werk, blijkt uit cijfers van een grote arbodienst. Het is niet zo gek in de herfst, zeggen ze, maar het zorgt voor meer problemen dan anders... omdat veel bedrijven al te weinig personeel hebben. Een heel brood krijg je niet op en een Netflix-abonnement kan je niet delen. Als je alleen woont heb je in Nederland best wel pech als het op je portemonnee aankomt. Van de supermarkt tot je huur en ook gemeentelijke belastingen zijn relatief hoger voor alleenstaanden. Ook deze singles merken dat. In mijn eentje merk dat het lastig is om bijvoorbeeld kosten te delen voor inboedel of nutsvoorzieningen. Ik merk dat het financieel gezien moeilijker is in je eentje omdat je bijvoorbeeld vaak eten moet weggooien omdat het niet opkomt. Voor mij was in mijn eentje een huis zoeken vooral een uitdaging. Ik betaal 950 euro aan kaas normale huur voor dit appartementje? Eigenlijk alle dingen die het leven leuker maken, daar is weinig tot geen geld voor. Jongere afdelingen van landelijke politieke partijen vinden dat de Tweede Kamer daar wat op moet bedenken.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 Times like these, times like these don't come and go With two hearts and a billion Singing hallelujah Head is something in the air tonight Way up in the blaze of gold Head is something in the air tonight Say, I feel it in the sky above And way down in the waves below Hey, I feel it in the sky above.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 Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na twee dagen zoeken zijn de tienjarige Hebe Zwart uit Vught... en haar begeleidster Sanne Bos gevonden. Ze zijn overleden. Politiemensen vonden gisteravond hun auto met de lichamen langs de A59... vlakbij knooppunt Empel bij Den Bosch. Het ziekteverzuim loopt weer op, vooral door griepklachten en corona... blijkt uit cijfers van Arbonet werkverzuimers met zo'n 6% het hoogst in het onderwijs, openbaar bestuur en in de zorg. Ook psychische klachten zijn reden voor het hogere ziekteverzuim. Het gaat goed met de vijf grote pensioenfondsen. Door de hogere rente staan ze er beter voor. Volgende maand besluiten ze of en met hoeveel de pensioenen in januari omhoog kunnen. Het weer bewolkt en regen, later vandaag opklaringen en het wordt 14 tot 19 graden. is niet van steen.